5 uur. Wouter met het CNWS Journaal. De orkaan Mangkut is aangekomen op de Filipijnen... en trekt nu over het noordoosten van de eilandengroep. Ruim 5 miljoen mensen zijn opgeroepen binnen te blijven. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Mangkut is afgezwakt naar categorie 4, de op één na zwaarste orkaancategorie. Berichten over slachtoffers zijn er nog niet. In het gebied waar de orkaan overheen raast... wordt veel rijst en mais verbouwd. Boeren houden rekening met grote schade... In 2013 richtte orkaan Haiyan veel schade aan op de Filipijnen... en vielen toen ruim 6.000 doden. De orkaan Florence is boven de Amerikaanse oostkust afgezwakt tot tropische storm en heeft South Carolina bereikt. In North Carolina zijn minstens vijf doden gevallen. Florence veroorzaakt de komende dagen nog veel wateroverlast. Mogelijk valt er net zoveel als normaal in acht maanden. Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Zo'n 20.000 mensen zijn naar noodonderkomens gevlucht. De Tweede Kamer krijgt in vertrouwen de namen en locaties van groepen uit Syrië die Nederlandse steun hebben gekregen. Dat heeft minister Blok laten weten. Eerder deze week berichten Nieuwsuur en Trouw dat Nederlandse hulp bij extremistische strijdgroepen terecht is gekomen. Volgens minister Blok zijn in totaal 22 groepen gesteund, maar stond geen van die groepen op een internationale terroristenlijst. Twee Russen worden verdacht van een cyberaanval op het Wereld Antidopingagentschap WADA, meldt NRC. De twee die dit voorjaar in Den Haag werden opgepakt, zouden medische dossiers van sporters hebben gestolen, mogelijk omdat het WADA Russische doping onderzocht. Ze worden ook verdacht van een inbraakpoging in een laboratorium dat de gifaanval op oudspion Skripal onderzocht. Het weer, wolken en opklaringen wisten elkaar af... met in het noorden kans op een bui. De minima liggen vannacht rond de 12 graden.